Het parlement van Cyprus heeft de zitting over het alternatieve reddingsplan tot vanmiddag. Eerste bedoeling dat de zitting al om 9 uur zou beginnen. Buiten het parlement hebben zich demonstranten verzameld. Ze protesteren tegen onderdelen van het plan die zijn uitgelekt. Een van die onderdelen is dat een deel van de pensioengelden wordt aangewend om het failliet van Cyprus te voorkomen. In het alternatieve reddingsplan staat verder dat spaarders met minder dan een ton op hun rekening niet hoeven bij te dragen aan de redding van het eiland. ING heeft voor 1 miljard euro aan belangen op Cyprus. Zo blijkt uit het jaarverslag van de bank en verzekeraar dat vandaag is verschenen. ING heeft verder voor 13 miljoen euro aan Cypriotische staatsobligaties. In totaal hebben Nederlandse financiële instellingen voor zo'n 2,5 miljard euro aan belangen op Cyprus. De Egyptische politie meldt de ontvoering van een Belgische vrouw en een Israëliër op het Egyptische schiereiland Sinaï. Ontvoerders, gewapende Bedouinen, dwongen de toeristen in hun auto tot stoppen en namen ze mee in hun bestelwagen. Toeristen maakten een rondreis door de Sinaï. Hun namen zijn niet bekendgemaakt. De middeleeuwse kogge die Rijkswaterstaat afgelopen zomer bij Kampen vond... wordt volgend jaar geborgen. Vrijwel onbeschadigde handelsschip uit de 15e eeuw... werd tijdens bodemwerkzaamheden gevonden in de beneden IJssel. Archeologen spraken van een unieke historische vondst. Wereldwijd is er veel belangstelling om de bijzondere kogge te bestuderen. Irene Wust heeft opnieuw een gouden medaille gewonnen op de WK-afstanden. Ze won in Sochi de 1500 meter. Gisteren behaalde Wust al goud op de 3 kilometer. Lotte van Beek won het zilver en het brons ging naar de Canadese Christine Nesbit. De 1000 meter bij de mannen is gewonnen door de Kazach Dennis Kuzon. Beste Nederlander was Kilt Nuis op de vierde plaats. Het weer droog en van tijd tot tijd zon bij een graad of drie. Door de schrale oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan.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 Say the words you long to hear. I'm in love with you. stories not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. Do da Let me whisper in your ear. Do da Say the words you love to hear. I'm in love with you. Ja, geweldig, hè? De Beatles. En uh, dat nummer dat heet Do You Want To Know A Secret? Ehm, ja, nou, dat, uh, wil je geheimtje weten? Ja, natuurlijk willen we dat wel. Eh, we hebben twee heren hier in de studio zitten, dames en heren. Eén met een gitaar en de andere eh, die gaat... Oh, wat gebeurt er allemaal? De oh, vallen hebben we beneden. Oh, de vallen hebben wat dingen naar beneden. Nou, oké. Hij doet doen het gewoon lekker zo. We hebben twee microfoons over. Heren, goedemiddag. Hallo. Hallo, good afternoon. Um, doe eens wat rustig, joh. Het lijkt wel of die studio afgebroken wordt hier. We krijgen pas over twee maanden een nieuwe studio hoor. Dat doen we nu nog niet. <laughs> Don't start fighting. <laughs> Don't start fighting. Oké. Eh, we, hebben, we, hebben, eh, we hebben geprobeerd, dames en heren, om ook mensen te, te krijgen binnen live in de studio. Die, ehm, die dus een stuk gaan spelen van dat album Please Please Me. <laughs> en... Ehm, mag, ehm, eh, ja, stel jullie even voor aan onze luisteraars, als het kan. Uh, introduce yourself, please. Ah, hello. My name is Bernard Joyce. I come from Dublin. From Dublin, yes. Yeah. my musical idea is, is Irish, but uh, I like to be a Dublin. Ja, oké. En ehm, eh, ja, we zijn nog even met wat microfoons aan het, aan het rommelen, dames en heren. Want het is natuurlijk de bedoeling dat allebei de heren een microfoon krijgen. Ehm, als we nou even die, eh, die microfoon voor de zanger zetten, dan zijn we lang klaar, denk ik. Als we dat eventjes regelen, dan eh, kunnen we de eh, live performance gaan doen. Ze gaan een stuk doen van die, ehm, van die plaat, van Please Please Me. They're gonna do a song, ik zeg het even in het Engels ook voor de, voor de eerste meneer. Um, they're gonna do a song from the album Please Please Me, which was already a cover for, by the Beatles, because it was not... not their song. But it was an, old and um, a famous song um, already in the United States. And when the Beatles played it on the radio, it sounded, yeah, it sounded like this. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do do do do it sounded eh, when the Beatles played it eh, by the BBC. Oftewel, dat was de manier waarop het eh, klonk toen de Beatles het speelden bij de BBC. Maar nu gaan we het horen in de in, van deze twee heren. Ik zou zeggen, go your gang. ik heb nog geen microfoon. Pascal toch? En dit is, dit is mooi. Ja. Ja, het is, het is live, het is hier de kleine ruimte, dames en heren. In onze nieuwe studio gaat dat allemaal veel professioneler natuurlijk. Maar nu gaat het gebeuren. A taste of honey. En mijn naam is Tony Sprok trouwens. Ja, <laughs> dus don't forget your name. Don't forget, your name. Don't forget. <clears throat> Oké, ready? Ja. A taste of honey, tasting much sweeter first kiss and then I feel upon my lips again a taste of honey tasting much sweeter than wine I will return yes I will return I'll come back for the honey and you. Yours was the kiss that awoke my heart. There lingers still, though we're far apart, a taste of honey, tasting much sweeter I will return, yes, I will return. I'll come back, he'll come back for the honey, for the honey, for the honey, and, and you. A taste of honey tasting much sweeter than wine. sorry, uh, but we can't let you go with only one song. You're Irish, and I know that every Irishman uh, makes uh, very lovely music. So we will you, give you the opportunity to do one of your own songs because it sounds so nice. So we want to hear one of your own if it's possible. Okay, well. Yeah. Uh, this is a song that was written by a friend of mine, um, and it's it depicts Halloween, and uh, it's called Ancient Rain. It's uh, yeah, it's a very mythical mystical song. Okay. And it's called Ancient Rain. Okay. And I have this on an album, so. joy had surely come with every clock the hour had on. Last night we masked the merry maid under the full new madness play. An old witch, she danced with me and later sat down on my knee. The fiddler flashed his fiddle's grin from hell back from lock to chin. The witch was clean pushed off my knee by one born one day after me. We went home with lock and key. She left me in the morning. So I woke at one o'clock I walked out like a concrete block. I drank some whiskey, drank it hot. It was the first day of winter. summer joy had surely gone With every clock the hour had on Last night we masked the merry maid Under the full moon madness played You see demon tongue, in plague and time Two words in rhythm now and rhyme Two hands that take my life away on this the holy All Saints Day Ancient rain Pouring down Why my bones to the ground by my bone to the ground. Geweldig. Wow. Geweldig, geweldig. Ja, dat is heel mooi. We gaan eh, jullie beslist nog een keer uitnodigen in eh, het eh, programma. En wat meer van jullie eigen muziek. Want we zitten nu natuurlijk in de Beatles. Maar we willen jullie graag nog een keer terug horen. We want to have you back another time in this program. to do more of your own songs. Ja, een Irish show. <laughs> Oké. Oké, we gaan eh, weer even vrolijk verder met waar we mee bezig waren. we zijn namelijk nog steeds bezig met uh, eh, 50 jaar eh, Please Please Me gedenken. En dat doen we dus nu maar weer. Maar we gaan eerst even een hit draaien. We gaan eerst even een hit draaien uit, het 1963. Uit, dat, uit die maand maart. En dat klonk ongeveer zo. You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Do you love me? Contours. In de maand dat het album eh, Please Please Me van de Beatles uitkwam, dames en heren, daar hebben we het over. En eh, we draaien tijdgenoten en het was ontzettend leuk. Ik ben eh, helaas even hun namen kwijt, maar dat maakt niet uit. De, die twee heren net, fantastische muzikanten goede gitarist, goede zanger. En die gaan we beslist nog eens uitnodigen om wat meer van zichzelf te laten horen in dit programma. Want dat is wel de moeite waard, vind ik zo. Zeker uh, weten. Ja, Vind jij ook, hè? Ja, vind ja, ik ook. Pascal, die maakt toch een herrie, jongen. Wat ben je toch allemaal aan het doen, <laughs> man? Oh. ben, je de, ben je de halve studio aan het afbreken of zo? Ja. Dat deden ze bij de Stones, hoor. Dat, deden ze niet meer. <laughs> Dat, niet dat hoort meer bij de Stones, ja. hè? Ja, dat hoort bij de Stones. Dan ga je niet met de Beatles doen. <laughs> Oké. We hebben straks eh, het nummer Terse Place gehoord in die cover van Les Surf eh, uit eh, Frankrijk. En, maar ja, dat staat natuurlijk ook op deze plaat. En dan klinkt het zo. zijn zo kort. 9,5 <laughs> uur hebben ze erover gedaan, dames en heren. En eh, toen nog een beetje mixen. En eh, totale tijd van s morgens 10 tot s avonds 11 uur zijn ze bezig geweest met het maken van deze plaat. Eh, en de, de, de, ja, de echte opnametijd was dus 9,5 uur. Nu hebben ze dus 14 nummers eh, opgenomen. Dat is toch wel een aardige, een aardige hoeveelheid, eh, mag je stellen, voor eh, zoiets. Ik stond eigenlijk even iets te zoeken, maar dat kon ik zo gauw even niet vinden. Dat ga ik nu dus even doen. Dus ik ga u nog eventjes laten genieten van een, van een hit uit die periode dat, dat Please Please Me uitkwam. En dat is dit nummer. Dat kent u vast. Nee, die niet. Die hebben we al gehad. Die is van de Shadows. Die hebben we al gehad. Die moet ik. ik moet deze hebben. Ja. Deze wil ik was dat. En dat eh, was eh, zijn eh, grote hit. Let's Dance. En ook dat stond, even kijken. Oh, nou is mijn lijstje weg. Pascal, die zit over alles op. Oké. Let's Dance stond toen de tijd op nummer 5 in de hitparade, dames en heren. Ehm, Chris Montes. Eh, dus, oh ja, wat ik eh, nu u net wilde laten horen, ga ik dus nu ook doen. Dat ga ik dus nu laten horen. Ehm, die George Martin was natuurlijk de producer van de Beatles. En die had helemaal niet zoveel vertrouwen in hun eigen composities op dat moment. Want eh, die zei van, ah, een bandje wat eigen liedjes schrijft en zo. Ik heb wel een leuk nummertje voor je, geschreven door een vriend van me. En ik vind dat jullie dat maar op single moeten zetten. Nou, ze hebben het opgenomen. En toen zeiden John Lennon en Paul McCartney. Maar dit gaan wij niet doen. Nee, dit willen wij niet. Wij willen gewoon onze eigen liedjes. En toen kwamen ze met Please Please Me. En toen was George Martin natuurlijk om. Die dacht van, hé, hey, die gasten kunnen wel degelijk muziek maken. En fantastische nummers schrijven. Maar het ging dus om dit liedje. Dit liedje dat had George Martin dus voor de Beatles in, in petto. Hij heeft het later toch nog verkocht. Want eh, Freddy en de Dreamers hebben er later nog een hit mee gehad. Maar de Beatles die verdomden het gewoon. Die zeggen gewoon, dat doen we niet. We gaan gewoon lekker eigen liedjes doen. En eh, dat liedje, dat hou je maar. How do you do it? Je zijn de Beatles. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, do it to you. How do you do what you do to me? blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, ooh la la, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. You give me a feeling in my heart, la la, like an arrow passing through it knows that you think you're very smart. But won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew, wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. Wish I knew how you dat deden de Beatles dus niet. Ze hebben het natuurlijk wel opgenomen, maar het is nooit uitgebracht. Het eh, zag vast officieel eh, het licht toen in 1991 eh, of 1993 de Anthology uitkwam, Anthology One. Toen kwam het, zag het officieel het daglicht, daglicht en dat die hele Anthology-serie, drie dubbel cd's, daar staan natuurlijk heel veel unieke opnames op van, eh, van de heren ook uit deze tijd. Want alles wat je nu hoort, wat ik ervan draai, dat is allemaal uit 1963. Geweldige tijd en geweldige muziek en geweldige leuke dingen. Beatles dus en How Do You Do It. En het werd later dus een hit voor Freddy en de Dreamers. Ehm, een man die eh, in die periode ook wel uh, hoge ogen gooide, bekende Amerikaanse zanger, die uh, ook hele grote hit was, was natuurlijk Paul Anka. Paul Anka die, eh, begon met uh, I'm Just a Lonely Boy. Maar in maart 63 was dit een hit van hem. Beso, ooh, that kiss. ooh, your kiss. It's got something. got a lot. Only samba, close like this. Ay, ay, caramba, who needs that kiss? Hold me closer. Kiss me mucho, we will soar. and we will dance the dance of love forevermore. As we dip and sway, and we caress this way, samba seems to say, love is here. 1963, 22 maart was de datum dat het album Please Please Me van de Beatles uitkwam. En wij hoorden nu Paul McCartney, of eh, Paul McCartney, <laughs> nee. nee, Paul Enka, wel een Paul. Paul Enka en eh, met een eh, hit die hij had op dat moment in de hit Even kijken, het stond op, uh, even kijken, SOBSO stond op nummer 6. Toen de tijd in die hit van de maand maart 1963 en Um, we gaan weer een eh, unieke opname draaien. Want Albert-Jan die heeft een hele nacht doorgewaakt, dames en heren. Hij kon er niet van slapen. En die heeft de hele nacht heeft hij, eh, eh, gezocht naar allerlei leuke covers van nummers die ook op het album Please Please me staan. Hé Albert? Klopt, ik ben net wakker. Je bent net wakker. <laughs> Nee, maar het is, het, is, het is erg leuk. Want er zijn eh, je hebt een heleboel onbekende singer-songwriters die, eh, die ook eh, dan de Beatles coveren. Ja. Maar dat is, er zit absoluut mooi, leuk, mooi, mooi materiaal tussen. Ja, en wat we nu gaan doen, ehm, als ik het goed gehoord heb, is het nummer Baby It's You. Die hebben we net mhm. gedraaid. Dat is een compositie van Burt Bacharach. Van oorsprong, ja. van oorsprong. En wie gaan dat nu doen? De Shirelles. Oh, de Shirelles. Ja, dat is te gek. Ja, dat is... Dat is Harder met die radio, is, eh, ja, dat is... Ik kan je vertellen, dat is ook een van de bandjes die, waar John Lennon toen de tijd helemaal gek van was, hè. De Shirelles. Dat, dat was een van de favoriete eh, Amerikaanse groepen van, van John Lennon. Die vond dat geweldig. Die hebben ook geloof ik het nummer Please Mr. Postman gedaan. Maar goed, dat komt in november. Want in november gaan we natuurlijk weer zo'n programma doen. <laughs> als uh, the Beatles 50 eh, jaar oud is. Want dat, dat kunnen we nu vanaf elk jaar kunnen we dat doen. Volgend jaar krijgen we Hard Day's Night en Beatles for Sale. En dan krijgen we Help. En nou, elk jaar hebben we gewoon twee platen die 50 eh, jaar worden. Dat is wel leuk. Maar we gaan het ook met andere artiesten doen hoor. Dat is wel leuk, want volgend jaar 64... Hm. 2014 eh, komen natuurlijk, komt ook natuurlijk de eerste plaat van de Rolling Stones. Dus dat moeten we dan ook gaan doen. Ja, dat gaan we Ja, eh, gaan we doen. Eh, want anders krijgen we ruzie met die Stones fans. Dat ja, natuurlijk niet Maar dan gaan we ook uitgebreid aan. Dat ja, oké. Nou, hier zijn de Shirelles met Baby It's You. not the way you smile that touch my heart. Sha la la la la. It's not the way you kiss that tears me apart. Whoa, many, many, many nights roll by. I sit alone at home and cry over you. What can I What can I do when it's true? I don't want nobody, nobody. baby, it's you. Baby, it's you. de Shirelles. Eh, was wel een remake hoor. Is niet de originele opname, maar dat geeft allemaal niet. Ehm, het was wel hetzelfde liedje. Eh, Baby It's You. Eh, wat dus de Beatles in 63 ook opnamen op hun, op hun LP Please Please Me. En ik vertelde net al het verhaal van How Do You Do It. Ehm, wat ze dus als demo opnamen, zeg maar, als, als, als proefbandje. En wat ze niet wilden. En ehm, dat wilden ze niet uitbrengen vonden ze niks. En toen kwamen ze zelf natuurlijk met het nummer Please Please Me. Nou, u heeft straks de originele versie al gehoord van de LP. Maar de manier waarop ze het aan George Martin voorspeelden, klonk zo. heel wat anders dan het How Do You Do It. We misten natuurlijk wel een aantal dingen, want het Montemonicaatje was er niet. De zang was iets anders. Er zit een uh, eh, gitaarpartij die er later eh, vanaf gegaan is. Of althans heel ver naar de achtergrond is verdwenen. Ehm, maar dat was een leuke alternatieve versie van het nummer Please, Please Me. Eh, we hebben straks ehm, die live versie gehoord ehm, van, van het nummer The Taste of Honey. Wat geweldig was overigens. Alleen, we hebben de originele nog niet gehoord van, van, de, van de plaats Please Please Mezelf. Hier komt A taste of honey, tasting much sweeter than wine. do. ook in de uitvoering van eh, Herb Alpert. Uh, eh, instrumentale versie van ditzelfde liedje. En ehm, dit was nummer zoals de Beatles het eh, in hun uh, eh, podiumact toen de tijd dus speelden. In tijd, het ze al die tijd in die clubs hebben gespeeld in Hamburg en zo. Toen speelden ze dit al. Taste of Honey. nog een hit uit maart 1963. We zijn bijna aan het eind. We, zitten, we schieten lekker op. Ehm, maar dan hebben we er drie uur op zitten met Beatles. En dan krijgt u weer andere muziek. Want zometeen krijgt u de Euro Breakdown natuurlijk. En ik heb nog nieuws voor u ook. Voor zover u het eh, niet op de televisie volgt. Irene Wust heeft ook op de 1500 meter eh, in Sochi... bij de 1500 meter wereldkampioenschappen afstanden... heeft ze goud gewonnen. Dus eh, ook de 1500 heeft ze gewonnen. En de 3000 had ze al gewonnen. Ze gaat voor drie, zei ze. ze wil ook de 5000 nog winnen. Nou, we zullen het allemaal zien. Ehm, hier is nog een hit uit 1963.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 En dat was dan Freddy Queen. En dat was ook een hit in maart 1963. Ehm, ik ga u nog één opname laten horen. Ehm, wij kennen natuurlijk van de Beatles. Voor de Beatlefans weten dat zeker. Eh, die kennen natuurlijk het nummer One After 909. En dat, eh, dat kwam voor op de LP Let It Be. Ehm, dat, was, dat speelden ze toen in 1969. Maar het nummer is eigenlijk al veel ouder. En het nummer dateert uit de periode van Please Please Me. Ja, dat is echt zo. Dat is waar. Dus dat ga ik u nu laten horen. Nummer 1 After 909, zoals het in 1963 stond. Come on, baby, don't be going down. She said she's traveling on a one after nine, oh nine. Pick up my bag. What are you doing? Just, I, it's murder. I can't do it. Can't keep it up. I'm just going. I'm trying to keep this. I haven't got one. Like I've been trying well, your clothes have been day. brought hours ago. I don't know the cases on, even here. I sent you before, Paul, I didn't get I know, but the cases are still up at the door. I didn't say. I thought you said I didn't think you on. George? said move said we'd miss out the delay. Ah, You're come in the wrong halfway through the solo. Geen ruzie maken, jongens. was it, 12? Hallo, hey ruzie maken. <laughs> ja, zo klonk dat. Ze waren ze aan het opnemen met het nummer One After 909. Het heeft toen de tijd nooit een plaat gehaald. Het kwam pas in 1969, of in 70 eigenlijk pas officieel uit... Eh, op de laatste plaat die van de Beatles uitgebracht werd op dat moment. En dat was natuurlijk Let It Be. Goed, nou, even kijken op de klok. Red ik het nog? Ja, dat red ik nog. Ik ga u nog één, één hit laten horen uit eh, maart 1963. En daarna sluiten we af. Want eh, dan gaan we de spullen klaarmaken voor, uh, voor Jos. Want die staat op de popel om. Nou, het zijn Euro Breakdown te beginnen. En dan gaan we weer terug naar het heden, dames en heren. eerst gaan we even nog terug naar maart 1963. Toen er een een van de eerste communicatiesatellieten werd gelanceerd onder de naam Telstar. En zo heet dit nummer ook, van de Tornado's. Eh, nummer eh, heet Telstar en de band heet de Tornadoes. En dat eh, is uitgebracht natuurlijk naar aanleiding van de lancering toen de tijd door de, de Verenigde Staten van een van de allereerste communicatiesatellieten die er waren, namelijk, en die heette Telstar. Dat was een, ja, dat is begin 60 jaren zo geweest dat <clears throat> dat, dat ding. en toen konden we ineens ook via Telstar konden we ook rechtstreeks televisiebeelden zien uit, uit Amerika. Dat was natuurlijk wel uniek op dat moment. Goed, ik heb nog één stuk te gaan. Ehm, en dan hebben we de hele Please Please Me plaat gehad. En dan hebben we ook zo'n beetje deze uitzending gehad. Dan ga ik eh, mijn stutten trekken. Want dan eh, ga ik eh, de mengtafel vrijmaken voor George. van Dam. Dames en die zit al te popelen rot. Alsjeblieft op met die oude rockmuziek. Ik wil gewoon weer een beetje lekker gewoon even, even mijn hitparaatje doen. Nou, ik ben zo weg. Maar we moeten nog één stuk draaien. En eh, dat hebben ze ook bij de opnames in eh, februari 63 hebben ze dat tot het laatst bewaard. Want uh, John Lennon zei, als ik dit als eerste moet zingen, dan kan ik de rest van de stukken wel vergeten. Want dan is mijn stem naar de klote. <laughs> Om het zo maar eens te zeggen. En dat is ook goed te horen. Ze hadden toen al 13 stukken opgenomen. Misschien zelfs nog wel meer. Want er waren nog wel meer liedjes die ze opgenomen. Die niet op de plaat terechtgekomen zijn. Ehm, ze hadden dus al een heleboel nummers opgenomen. En dit nummer moest nog. Arme John. En zijn stem was al zo schor van al het geschreeuw en alles. En toen moest hij dit nog doen. Ah, oh, wat een ramp voor die man. De Beatles en eh, Twist and Shout. Ja, ik heb nog even een klein beetje, heel klein beetje tijd over. Ehm, ga ik even netjes dit programma afkondigen. Hartelijk dank Angela die zeven broodjes halen nu intussen. Want we hebben eh, verschrikkelijke honger gekregen. Die zeven broodjes halen. Die heeft alle leuke dingen bij elkaar gezocht en zo. En eh, Albert-Jan, bedankt voor je covers. Daar gaan we ook... en jij namens de luisteraars... Wacht, wacht even, wacht even. Dan moet ik even je microfoon... Ja, heel goed Ruud. Ja. Ook namens de luisteraars en de reacties die we op Facebook en eh, binnen hebben gekregen. Hartelijk dank voor deze drie uur reis in de historie. Down memory lane, wou ik bijna zeggen. Ja. Hartelijk dank daarvoor. Oké, dankjewel. Graag gedaan. En we gaan eruit met nog één klein stukje uniek middelmateriaal. Tot eh, het nieuws. En dan, daarna maak ik eh, gauw de pleitrik hier. Want dan kan George aan de gang met zijn Euro Breakdown.